Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Schiedamse Vevert heeft zijn ontslag ingediend. Aanleiding is het rapport van het bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten dat vrijdag openbaar werd gemaakt. In het rapport staat dat ex-VVD-burgemeester Verver van Schiedam haar macht heeft misbruikt en een angstcultuur heeft gecreëerd onder topambtenaren. De conclusie dat het Schiedamse college ernstig tekort is geschoten is voor de wethouder reden om op te stappen. De VVD in Schiedam roept de andere drie wethouders van PvdA en CDA op hetzelfde te doen. Het rapport wordt morgen in de gemeenteraad besproken. Een zoekactie van de politie naar een snelwegschutter bij Rotterdam heeft niets opgeleverd. Vanochtend sneuvelde in de Heinenoordtunnel een zijruit van een auto, mogelijk door een schot met een luchtdrukwapen. De politie begon meteen een zoekactie met een helikopter. Na het incident was een zilvergrijze auto met hoge snelheid weggereden, maar die is niet getraceerd. De Russen kiezen op 4 december een nieuw parlement. President Medvedev heeft dat bekendgemaakt. De strijd gaat in elk geval tussen de partijen die nu ook al in het Russische parlement vertegenwoordigd zijn. De partij Verenigd Rusland van premier Poetin en president Medvedev heeft met ruim twee derde van de afgevaardigden een grote overmacht. De partij is in Rusland minder populair aan het worden. De leider van de Libische overgangsraad, Jalil, zegt dat kolonel Gaddafi nog altijd een gevaar vormt. Hij kan op het laatste moment nog iets verschrikkelijks doen, zei Jalil. De overgangsraad wil dat de NAVO de opstandelingen blijft beschermen bij gevechten met aanhangers van Gaddafi. De Libische opstandelingen proberen al dagen Gaddafi's geboorteplaats Sirte in te nemen. NAVO-vliegtuigen hebben diverse militaire doelen in die stad gebombardeerd. Sirte is een van de laatste grote steden die nog in handen zijn van aanhangers van kolonel Gaddafi. Het is nog onduidelijk waar Gaddafi zelf is. Dan het weer nog wisselen bewolkt, vooral in het noorden buien, vrij veel wind en 17 graden. Morgen een enkele bui, maar ook wat zon en ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.